Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Kies vooral wel voor een horeca- of toerismestudie. Die oproep doen verschillende mbo-opleidingen. Ze zien dat middelbare scholieren door corona vaak iets anders kiezen. Want kroegen en restaurants zitten op slot en vakantietripjes zitten er ook niet in. Maar volgens de baas van deze mbo in Amersfoort is het echt niet nodig om die studies nu links te laten liggen. Aanmeldingen halveren, dat is hartstikke jammer, want je, je moet nu juist eh, een beetje anticyclisch denken. Eh, zorgen dat je eh, wel die opleiding gaat doen. Want als je klaar bent, dan zal er meer dan genoeg werk zijn. Hij roept scholieren op om goed na te denken en hun hart te volgen. De Europese Unie heeft fouten gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Dat zegt vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie in een Duitse krant. De EU kreeg eerder kritiek omdat ze te weinig vaccins ingeslagen zouden hebben. Er ook klagen landen dat doses oneerlijk verdeeld zijn. Een agent is gisteravond op de A12 bij Zevenaar gewond geraakt bij een vechtpartij. De politie wilde een verdachte auto controleren, maar de bestuurder ging dus door het lint. De agent raakte gewond aan zijn hoofd en is door ambulancepersoneel behandeld. De automobilist is opgepakt. En niet alleen in Nederland zijn er illegale coronafeestjes. In Sao Paulo in Brazilië heeft de politie een feest met bijna 600 bezoekers afgekapt. Al pakten ze dat nogal groots aan. Ze sloegen de deuren in met bijlen en vielen het gebouw binnen met geweren. Volgens de politie verliep de operatie goed en zijn er veel levens gered. De organisatoren van het feest zijn opgepakt. En het weer nog. Aan de kust is het vandaag droog en best zonnig. Landinwaarts zijn er wel buien. Met er is ook kans op hagel. Door het vandaag een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 <laughs> I've got a small day tomorrow. I can sleep the day away it won't cause too much sorrow. No, not tomorrow. So tonight, this chick, she's gonna play. She's got a small day tomorrow. Now, all you big wheels with all your big deals. You're gonna need your sleep. But I'm a dropout and would rather cop out than run with all those sheep. Honey, child tonight's the night And there's a car I can borrow Till tomorrow We can swing till broad daylight I've got a small day tomorrow a car I can borrow To the day after tomorrow We can swing right out of sight We've got a long night And a small day Tomorrow seems Welkom bij Tweede Uur van ZFM Jazz. Samenstelling presentatie Alco Beuving. En eh, we begonnen met Denida de Rose. Ode to the Road heet deze cd. En een mooi nummer was dat eh, van eh, haar. En ook hierin hoor je weer de bas. Want de bas is in deze uitzending een beetje het centrale thema. Dat zit er heel veel in. En uh, tweede uur komt in ieder geval aan bod Manhattan Transfer, The Royal Bobsters, Duchess, Barbara Thompson, John Heisman... Norma Winstone, Brandy eh, Distreft, Eddie Henderson, Rico Dava. En ja, ook nog wat accordeonspelers op de, eh, ja, in de jazz natuurlijk. Ehm, tijd voor iets Nederlands. Dat zouden we ook doen tussendoor. En een mooi duo dat in het verleden gespeeld heeft... is dat van de gitarist Jesse van Ruller en de pianist Bert van der Brink. Die hebben in 2006 een, volgens mij een cd gemaakt, Peer Suite heet die. En gingen ook eh, de concertzalen en Schouwburg af met z'n tweeën. En dat was een feest om dat mee te maken. Van deze cd I Hear a Rhapsody. Moet ik even kijken waar ik dat heb gezet. Komt-ie. Eh, van Rullers. Eh, mooie cd is dat eh, geworden. Ja, tijd voor wat uh, vocaalwerk. En dan heb ik klaarstaan ben, ja, drie groepjes... die alle drie op dezelfde wijze muziek maken. En van alle drie laat ik wat horen. Dit is de meest bekende. Manhattan Transfer. mad at you. Once we start, then we'll never part. In my blue life, no one at all would even care if I cried. Hiding inside in my new life, I'm walking tall. I got a feeling of pride glowing inside. And lover, you're the reason why a lonely girl is riding high. who do you see? Lucky as me. I never knew what love was all about until I met you. It's cherry pick pink and apple blossom white. That's right, pink and white. I've telling you right. Who'd have ever believed a guy that hustled fool was such a romantic? He really was frantic. He Chopping his without a doubt the rustic Romeo pursued me. I'm telling you, he showed me such emotion that I finally took a notion to get And when you took the notion, did you imagine his emotion? Ever was the kind of girl for cooling. Did you think he might be jiving and only fooling? Or did you appraise it as real? Well, I dropped my heart now and ban Said a few sincere words, never dreaming that a man is. To tell you all the truth, I never ever really meant to begin it. How can you explain true love? How can I disdain true love? Love is real exciting. It's so exciting that when it turned me around, I didn't feel like fighting. It wouldn't have caught me Except when I saw you I was sure that sure this really couldn't be But what do you know? It really was so I'm ready for settling right down No more running around And that's the truth Really the truth Really ain't putting on no act Really a fact Really this ain't no time for jiving Cause what I'm telling you really comes from this heart of mine. And let me tell you, there's an awful lot of sacrifice laid on What's the line. This thing people call out something nobody Ja, deze cd is een beetje versleten, merk ik. Te vaak gedraaid. Dan ga ik meteen over naar het volgende vocale groepje... wat ik heb klaarstaan. En dat is uh, een groep die heet uh, eh, Dutches. En die hebben het nummer Lollipop op haar, hun eigen manier eh, vertolken ze. Even kijken hoor, we hebben wat storing hier. Daar gaat hij. Lollipop. Eh, de chess wel wat technische problemen. Ik hoop dat het nu eh, allemaal weer goed gaat. Eh, het volgende groepje, dat is ook vocaal. Volgens mij is die in Jazz Times uitgeroepen tot de beste groep van 2020. De Royal Bobsters. En dit nummer is even kijken, dan heb ik staan... Uh, On a Misty Night en Gypsy. En als je denkt, hé, hey, die bas klinkt aardig, dat is Christian McBride. When the light of day fades into the sea... the night is veiled in a mystery. Baby, right here's right where I want to be. Love found me on a warm, misty night like this. I can't resist all your charms. moment is yours and mine. We simply got fate. Love was born from a moment's bliss with you on this misty night. Love came without a warning. We're holding it near till morning is here. Now the mystery is clear. till morning. Only the two of us. Said, baby, that old man up in the moon above. He's shining his light on love, cause he's in on a secret. The stars on high wink their eyes and sing to a groove. that they, like me, will see this magic moment through. A warm and misty night should really last forevermore. Oh, don't say that it's real, not just another dream. In the morning. the star shining bright on you, dear. What a wonderful sight that my eyes alone behold. When two people are one till dawn and beyond tomorrow. Can there be any doubt our love will win out? I know. Yesterday's troubles all left behind starry skies, I hold you. What a sweet alibi, it's amazing what love can do. on an autumn night like this, darling, I can't resist you and your charms. Now, my darling, I insist till the dawn I exist here in your arms. rising, love was rising on a misty night. A misty night. Ja, deze groep zingt natuurlijk in dezelfde stijl als Lambert Hendricks en Ross. Uh, Annie Ross. En daar heb ik in het verleden ook wel vaker wat van gedraaid. En dit was eigenlijk een, eh, de drie nummertjes van een vocale groep. En als je denkt, de bas klonk weer lekker... dan was dat Christian McBride. En dat is ook het centrale thema van deze uitzending, eh, de bas. En die komt in vele nummers aan bod. Eh, nu wil ik het niet over de bas hebben, maar over de trombone. En dan heb ik klaargezet Ilja Rijngoud kwartet. En met het nummer Hippie. Komt-ie er was laatst een mooie documentaire over uh, Ilja Rijngoud. Jazzportretten op eh, de, ja, volgens mij het NPO Extra 2 of zo. klanken van eh, Ilja Rijn gehad op eh, de trombone. Het nummer Hippie en dat komt van de, de cd Goldie Meets Silver. En dat is een cd 2015. En een nieuwere cd van een speler is eh, van Michael Dees, trombone. En die heeft onlangs ook een cd uitgebracht, Michael Dees. En die cd heet Give It All To You 2021 uitgekomen. Er staat een lollig nummer op, Parker's Fancy heet dat nummer. En dat wil ik graag laten beluisteren. Thank En dit vrijheid komt allemaal van de laatste cd van eh, Michael Dees... trombonespeler uit de Verenigde Staten. En ook de, de begeleidingsband zit allemaal bekende namen in. Dus dat is, ik slag onder de George Stardy als saxofonist. Dus kortom, een mooie cd ook. Eh, en ja, tijd voor iets heel anders, tijd voor een ander geluid. En dan kom ik terecht bij Barbara Thompson, een Britse jazz-saxofoniste... die ook trouwens in de popmuziek actief geweest is. En eh, van haar eh, cd doe eh, ik een nummertje dat is getiteld Spring Song. En dat is natuurlijk wel van toepassing in deze tijd van het jaar. De lente moet eraan komen, hoewel het nog buiten aardig fris is. Komt-ie, Spring Song, Barbara Thompson. Barbara Thompson. Die was overigens gehuwd met eh, John Heisman, de, de drummer van eh, Colosseum. En eh, volgens mij toen Dick Hextel-Smit, was saxofonist van Colosseum, overleed... heeft zij nog in de laatste jaren nog een aantal live optredens gedaan met Colosseum en ook plaat gemaakt. En John Heisman is volgens mij twee jaar geleden overleden, 2018. En onlangs, ik, volgens mij is in december... een box uitgekomen van de BBC... Eh, met alle muziek van Colosseum die ze daar live op de BBC gespeeld hebben. Ik geloof dat het wel vier cd'tjes bevat. En daarvan heb ik er toch eentje gekozen. Eh, een instrumentaal nummertje. Elegy heet dat. En ja, natuurlijk speelt Dick Hextel Smith hier nog op. Want het is allemaal muziek uit rond 69, 70. Komt-ie. cd-box eh, Transitions live at the BBC. Ja, echt heel veel programma's zijn daar live opgenomen vroeger in de eind 60 jaren, begin 70 jaar. En er staat fantastische muziek op voor de echte liefhebber. Een must, zou ik zeggen, deze box. En wat ik laatst ook tegenkwam, dat was een eh, cd... Eh, Remembering Mike Taylor. En eh, die is eh, uitgegeven door E.O. Eh, Artley. Mike Taylor was een componist, een bijzondere jongen, zou ik maar zeggen. En die heeft ook wat muziek gemaakt. Is nooit zo heel bekend geworden. Maar die herinneringscd die uitgebracht is, dat is wel de moeite waard. Daarvan draai ik het nummer wat Jumping of the Sun. eigenlijk komt dat van een cd'tje af van Colosseum. En werd het gezongen door Chris Farlow. Maar Norma Winston, een echte Engelse jazzzangeres... geeft er een eigen touch aan. En dan ga ik hem even erop zetten. Even kijken waar ik die heb. Nieuw. Hier heb ik hem. Jumping of the Sun. Mooi nummertje ook. Bijzondere uitvoering. Eh, trouwens, die cd van eh, Remembering eh, Mike Taylor is nog vrij duur. Ik dacht dat die bijna 80 euro kostte. an aeroplane, shooting up, falling down like a rocket, and then jumping off the side. Ja, dat was ook weer, uh, even kijken, Barbara Thompson op de, de sax. En John Heisman op de drums. En dat was een, is een mooie cd geworden, die Remembering Mike Taylor. is volgens mij uit 2007, maar is in november opnieuw uitgebracht. En dan kom ik terecht bij een groepje die we allemaal wel kennen. Getiteld The Doors. En nou is de vraag, hebben de Doors ook jazzmuziek gespeeld? Dat zal ik je laten horen. Iedereen kent nog wel dit nummer. come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Come on, come on, come on, come on now, touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I ik moet toch iets terugdraaien, want ik wil nog één nummertje laten horen. Een stukje ervan, ook van de Doors. En dat is het volgende nummer. Moet je maar eens luisteren, dat is pure jazz. de jazz natuurlijk van The eh, Doors. En dat staat allemaal op een cd. De 50th Anniversary of The Doors, eh, Morrison Hotel. Daar staan allerlei tracks op die ze in de studio opgenomen hebben. Onder andere deze met een aardige bassen eh, Ray Napolitan speelt op de bas. En Robbie Krieger op gitaar, maar die zal je niet meer horen. Ik hoop dat je het leuk vond.